Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Veel rechters zijn vandaag druk bezig met de avondklokrellen. Zoals in Middelburg. Er staan vier mannen voor de snelrechter... omdat ze via sociale media op zouden hebben geroepen om te komen rellen. De rechter las voor wat er voorbij kwam op Snapchat. Morgenavond uh, herres groeien in Goes. Neem je vuurwerk en brandbommen mee voor het kankerherres. Ik laat me niet neuken door de overheid. Nou, dat valt ook inderdaad nog niet mee. In Den Haag is een jongen van 19 veroordeeld tot twee maanden cel... omdat hij maandag bij de rellen in de Schilderswijk een baksteen naar een politiebus gooide. En ook op andere plekken staan mensen voor de rechter... omdat ze op zouden hebben geroepen of mee zouden hebben gedaan aan de rellen. De coronacijfers van vandaag kwamen bijna 4800 besmettingen bij. Dat zijn er zo'n 800 meer dan gisteren. Op woensdag zijn de cijfers wel eigenlijk altijd hoger. Er liggen minder mensen met corona in het ziekenhuis. Jongeren op Urk hebben in een halve dag meer dan 3000 euro opgehaald... voor een nieuwe coronateststraat. Die werd afgelopen zaterdag nog in brand gestoken... bij protesten tegen de avondklok. De initiatiefnemers hopen op 10.000 euro. De GGD is er blij mee, vindt het een sympathieke actie. De eerste mensen in Nederland hebben hun tweede prik van het coronavaccin gehad. Die tweede prik is nodig om het vaccin zo goed mogelijk te laten werken. Net als drie weken geleden was verpleegkundige Senna El Kadiri vanochtend de eerste. En ook Diederik Gommers heeft de tweede prik gehad. Meneer Gommers, tweede prik, hoe voelt dat? Ja, goed, omdat je merkt, eh, er was wat discussie of we die tweede prik niet vroeger of later moesten doen, maar vooral later. Ik merk het ook aan mezelf. Dan denk ik, ja, maar ik wil gewoon eh, gevaccineerd zijn. Ik wil beschermd zijn. Hij maakt zich nog wel een beetje zorgen over de Zuid-Afrikaanse variant van het virus. Want het is nog niet helemaal zeker of dit vaccin ook daartegen werkt. Het weer. Vanmiddag wordt het op steeds meer plekken droog. Soms breekt de zon even door. Het wordt 3 tot 7 graden. Morgen regent het. Misschien valt er ook natte sneeuw. En het is iets kouder. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A5 Amsterdam richting Hoofddorp staat een korte file tussen Afrit IJmuiden en Kropen de Hoek.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 That's how the virus attacks. They come at me with machine guns, like trying to fight off a net. Still stacking my chips, hoes. Higher than Shaq on his tiptoes. Top the Empire State Building. This shit is like child's play children. I will annihilate, kill them. I fuck around and pile. Eight million dead little juveniles. Wait, children, I'll await my trial. They tilting. But then? Ain't nothing you say could ever trump. Nah, Mike Pence will get killed. Yeah. If you're hypersensitive, I wasn't referencing the vice president. Chill. Yeah. I mean, my penmanship at times times tends to get ill. Violence but with skill. That's why I hints when I write ends up with the mic and pencil getting killed. <laughs> yeah. And I'm still rider, die for the squad. So you know which side that I'm on. If a battle lines I've been drawn, but if I get involved, it'll be like canines in a brawl. But not similar to Mike Vick at all. Cause even if I don't have a dog in the fight, they ain't never gonna get rid of the fight in the dog. <laughs> Got stripes like a tiger, so you might get mauled. The mic in the palms like claws, like a swing right for your jaw and rip it off with one swipe of the paw. Bitch, you still on my dick or nah? If I suck, your wife is a straw. I'm sick and I'm not gonna cover my mouth next time that I cough. Cause say these bars are like COVID. You get them right off the bat. Infected with SARS and Corona. Like you took a bite off of that. Then it goes from Martian to human. That's how the virus attacks. They come at me with machine guns. Like trying to fight off a net. Yeah. Yeah. DA got that dopey sense to me. It's like pneumonia symptoms of contracting COVID instantly, which is what separates my flow from theirs so that no one gets even close to this to pose a risk to me. So vocalistically, that's social distancing. Yeah. Flow going viral, you best stay strapped with that Lysol and get way back, get that Pine Sol and that Ajax, cause this dry cough is just like football umpires calling a playback. Bitch, back the fuck up like 15 yards, these rhymes call for a face mask. Another 14 day quarantine. They're cordoning off everything. This shit looking like a horror scene, like me metaphorically. Damn. them stay at home orders seem like they just keep getting more extreme. Who knows when it's night Marilyn, like Monroe, Norma Jean. Norma Still Jean. got that heroin, lyrical drip with that morphine and that Thorazine. Cause I'm so fucking dope, dope. And you're a fiend. And that's the one thing that hasn't changed. Nope. For some semblance of normalcy. But I might need that hydrochloroquine, cause I got that yeah. The dark horse, I'm a nightmare. Mom fed me Valium like air. Thought that's why they called it a high chair. Whoa. I got a contact like eyewear. Whoa, wait a minute, bitch, let me lie here. Uh. 2020 hindsight in my side mirror. Every year you drop the ball like Times Square. My hair trigger whenever I get an idea. like, fuck. Now my name rings out like a sponge mop. My trip was a drop in the bucket. So that gunshot you just heard just now in that one spot just came from the 9 mil that I just got. That's big bucks and I got a full money clip and I'm loaded. I ain't even mean to go the fuck off totally inappropriate with an opiate, groping it while I'm holding it like a trophy. I'm hoping a little codeine will give me and Whoa, everything is slow. I begin to floating. I know that I'm getting loaded. The pin exploded. Hiroshima with the flows of utopia. With the dope, I'm an OG. I'm like the goat here to get your goat. Little bit of sodium. It's the salt when I'm at the podium. At your throat, holy camole. I'm in the zone with the shit I'm on. Get emodium in a commode because nobody's even close. Your petroleum to plutonium. You're a phony. I'm at the crib, but your hoe got her at the pole like voting. But no clothing. Stripped down to a toe ring. And here we go with the gloating. I got my nose in the air like a Boeing. Then I got into a little bit of an argument with her, so I took a little lick of a sign up in dinner, then I hit it with a motherfucking ottoman and bitter, then I shot her in a liver, delivered it to the bottom of the river. But I'm probably gonna jump in the water with it with a water money, cause I got a lot of it. And when it come to dripping, I be stopping like a hundred mile an hour, never running out of either one of them. I gotta get it, cause these bars are like COVID. Get them right off the bat. Infected with SARS and Corona. Like you took a bite off of that. Yeah. And it goes from Martian to human. That's how the virus attacks.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 Van de eerste mensen die terecht stonden voor de avondklokrellen zijn er twee vrijgesproken. Eén man krijgt vier maanden gevangenisstraf voor opruiing bij de rellen in Breda. Een man uit Den Haag die een steen gooide naar een politiebus is veroordeeld tot twee maanden. En in Middelburg kregen twee mannen een werkstraf en een weekcel. Het RIVM meldt bijna 800 nieuwe coronabesmettingen meer dan gisteren... maar dat zijn er minder dan het gemiddelde van afgelopen week. In de ziekenhuizen liggen bijna 2300 covid-patiënten... het laagste aantal sinds vlak voor kerst. En de jaarbeurs wordt de centrale plek voor het vaccineren in Utrecht en omgeving. De vaccinatieplek wordt volgende week dinsdag in gebruik genomen. Er kunnen per dag tot 2800 mensen een vaccin krijgen. Het weer, vannacht regen, ook morgen veel regen in het noordoosten de natte sneeuw en 2 tot 12 graden.